Vijf uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Suriname zijn voorlopig alle rechtszaken stilgelegd... omdat het aantal coronabesmettingen blijft stijgen. Ook de verzetzaak van oud-president Bouterse loopt vertraging op. Hij staat bij de krijgsraad terecht voor zijn rol bij de decembermoorden in 1982. Twee jaar terug werd hij daarvoor bij verstek veroordeeld tot 20 jaar cel... maar hij tekende verzet aan... Komende maandag zou de behandeling zijn, maar die gaat nu niet door. Het is niet duidelijk wanneer de zaak verder gaat. Sportmerk Nike heeft vorig jaar een sponsordeal met topvoetballer Neymar beëindigd vanwege een onderzoek naar aanranding. Dat zegt het bedrijf na een bericht in de Wall Street Journal. De speler van Paris Saint-Germain zou medewerkster van Nike geprobeerd hebben te dwingen tot seks. Het onderzoek van Nike leverde daarvoor geen bewijs op... maar omdat Neymar niet wilde meewerken... zou het sponsorcontract voortijdig zijn verbroken. De voetballer spreekt de aantijgingen tegen en zegt dat de overeenkomst werd beëindigd om commerciële redenen. Eten en drinken is de afgelopen 10 jaar gemiddeld 18% duurder geworden, blijkt uit cijfers van het CBS. De prijzen van gezond eten stegen harder dan gemiddeld. Vooral eieren en melk werden flink duurder. De prijzen van ongezond eten stegen minder hard en snoep en ijs zijn juist goedkoper dan 10 jaar terug. De Syrische president Assad heeft zoals verwacht met ruime cijfers de presidentsverkiezingen gewonnen. Hij kreeg volgens staatsmedia ruim 95% van de stemmen en daardoor kan hij aan zijn vierde termijn beginnen. Er deden twee tegenstanders van Assad mee aan de verkiezingen... maar de oppositie en het Westen spreken van een schijnvertoning. Assad regeert met harde hand in Syrië...